Moutschreurs met het NOS Journaal. In Madrid hebben duizenden ouderen gedemonstreerd voor hogere pensioenen. In Spanje wonen bijna 9 miljoen pensioengerechtigden. Nu de economie weer groeit, willen zij er ook van profiteren. Maar de pensioenen zijn al een paar jaar bevroren. Er wordt geen inflatiecorrectie toegepast. De demonstranten zijn vooral kwaad op de regerende Partido Popular... omdat die de afgelopen jaren in de pensioenpot zou hebben gegaaid. De rijkste industrielanden moeten een oplossing bedenken voor de wereldwijde overcapaciteit op de staalmarkt, zeggen Duitsland en China. Zij zien hierin een grote rol voor de G20, met daarin onder meer de EU. De Amerikaanse president Trump besloot eerder deze maand de importheffingen van staal te verhogen. Ze moeten volgens hem een einde maken aan de oneerlijke concurrentie waar de Amerikaanse staalindustrie mee te maken heeft. Veel landen die te maken krijgen met de Amerikaanse tarieven dreigen terug te slaan door de invoer van Amerikaanse producten duurder te maken. Sinds woensdag hebben al bijna 90.000 burgers de belegerde Koerdische enclave Afrin in het noordwesten van Syrië verlaten, zegt de VN. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn het er veel meer, zo'n 150.000. Afrin is omsingeld door het Turkse leger. Dat ontkent dat het gisteren een ziekenhuis in de stad heeft beschoten met mortiergranaten. Bij de aanval zouden 16 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Wielrenner Vincenzo Nibali heeft de klassieker Milaan-San Remo gewonnen. De Italiaan reed weg tijdens een beklimming en wist de laatste zeven kilometer het peloton achter zich te houden. Caleb Ewan uit Australië kwam als tweede over de finish, gevolgd door de Fransman Arnaud Demar. Milaan-San Remo is met 294 kilometer de eerste en langste klassieker van het jaar. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij zo'n 5 graden onder nul. Er waait een harde noordoostenwind, waardoor het nog kouder aanvoelt. Dit was het NOS Journal.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 Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that. Nuck if you bucking back. Yeah, I've been working, but I ain't got nothing back. Tell me the dilly now. Hold up, wait, really now. All of that shit you been talking just silly now. It's as quick as you rise, just as quick as you could fall. Oh no, no, no, I can't fuck with that at all. Can't fuck with that at all. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard. All she ever wanted was attention and a bunch of other shit I shouldn't mention. Cause she got daddy issues for days, for days and days. But today, she ain't got shit to do. Her right along with you. So we gon' fuck around and vibe and vibe and vibe and vibe. I'm tryna live my life, but am I doing it right? Yeah, I'm trying to live my life, but am I doing it right? They tell me I'm the man, you the man right now. You the man right now with the whole wide world in the palm of your hand right now. Fuck the lights and the cameras and the money and the fame. I'ma do it for the fan right now. I'ma get it for the 301 and the R-A-T-T-P-A-C Cause you know I work hard every motherfucking day yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard De zaterdagavond Be prepared Iedere zaterdagavond de Euro Breakdown. Oh, en we zijn er allemaal weer. Ja. Allemaal. Heerlijk. Oh, oh, oh, wat oh, Terug fijn. van weg geweest. Heerlijk. Wat fijn. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. En ik moet wel zeggen, mijn headset doet een klein beetje raar. Oh. Maar dat, eh, dat kan aan mij liggen. Pas bij de eigenaar. Ja, zeker, zeker. <laughs> Hij is gewoon toe aan vervanging. Ah. Het is vandaag een hele mooie dag. Want wat voor dag is het vandaag, jongens? Zaterdag. Ja, mooie zaterdag. En normaal gesproken zijn we al blij dat zaterdag eh, zaterdag is. Omdat, uh, hè, ja, uh, dan, dan, ja, ik ben ook even met koud en kloten. Dus <laughs> mensen staan hier raar naar me Ik zie de handelingen hier in de Ja, dat zijn, dat zijn wel de moves. Hey, zaterdag is normaal gesproken natuurlijk een hele speciale dag. Hè? Het is de Euro Breakdown, dag van, de, mooiste dag van het weekend. Maar het is vandaag de dag van, ja, de dag van Patrick. Ja, ja, het is St. Patrick Day. St. Patrick Day. Ja. we gaan dus eh, in deze uitzending gaan we dus in ieder geval St. Patrick Day gaan we erbij pakken. We gaan eens even kijken naar de meest eh, rare St. Patrick Day eh, tradities die wij kunnen vinden. En ja, die moet Patrick dan ook allemaal als challenge gaan voltooien vanavond. Oh shit, dit had ik dan niet verwacht. ja, jullie worden weer bedankt. Wij ze allemaal voorbedacht. <laughs> Echt jongen. Dat, dat is nou eenmaal jammer. Dat is nou eenmaal jammer. We gaan het hebben over mijn verjaardag. We gaan het hebben over eh, hoe eh, is daten met Quinten Brouwer afgelopen. Is het een man? Is het een vrouw? Is het een she Is het rapper Sjors? <laughs> Kim Holland. Voelt Quinten het nog steeds? <laughs> Of is het nog steeds financieel? back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to will you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys that didn't treat me right I ain't gonna lie, ain't gonna lie Cause I'm tired of the fake love Show me what you're made of Boy, make me believe Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Maybe if it's meant to be, maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. it, If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just Let's go. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be. Ja, het is zeker voorbestemd. Het is zeker voorbestemd. En ik heb nu, even tussendoor, ik heb nu eh, een beetje lopen frutten aan een, het kaveltje. En alles doet het. Ik kan wat horen. Ja. Oh, dat was heel raar. Maar ik hoorde de, helft van de uitzending hoorde ik in ieder geval. Ik hoorde net een stukje muziek hoorde ik. En ik hoorde eh, net, net alsof je eh, iets onder water hoort. Zo'n zo'n aqua geluid. Ja. Dat, dat, dat, had je vroeger ook als je, als je oortjes van die mp3 naar de knoppen ging. Dan, dan hoorde je dat en dan wist je, nou fuck. nee. Nou, maar ik weet dat het aan deze koptelefoon ligt. Dus van de week komt er een nieuwe koptelefoon binnen. Bedankt dus mensen, dat was het nieuws van de dag. Ja, ja dat, was, het nieuws van de dag. Dus ja, nog, wat, ik, wat ik eerder ook al zei, we hebben St. Patrick's Day. We eh, gaan nog even nababbelen over mijn verjaardag. Want er zijn wat, wat dingen naar boven gekomen. Eh, eh, we krijgen straks eh, de gekuiste versie van Daten met Quinten. <laughs> Ehm, we gaan, wat ik net ook al zei, de St. Patrick's Day doen. Maar natuurlijk, wat, wat natuurlijk ook leading is in het programma... wat we ook weer gaan doen, is de Euro Breakdown doornemen. De top 40 van Europa. Kijken waar, wie is geland. Je hoorde daaronder ook al een nummer... wat we eigenlijk nog niet eerder hebben gedraaid. Dat was van Logic en Marshmallow Everyday. Er komen nog meer nieuwe nummers komen eraan zo. En ehm, waaronder You Owe Me en The Chase. Team-smokers, Even eh, heel kort, eh, jongens. Eh, hoe is jullie weekend tot nu toe? Want ik was eigenlijk een beetje van plan na half acht... een beetje de, de, de rest van de nieuwsfeitjes door te nemen. Wat betreft St. Patrick's Day en, en alle rambam... wat <laughs> ja. was over twee uur niks meer. Oh. Nee, nou ja, mijn weekend tot zover. hard gewerkt vrijdag. Okay. gesport. Lekker uitgeslapen. Goed bezig. Straks verjaardag. Goed bezig. Lekker. Ja, Lekker. dat was het. Ja, <laughs> oké. Patrick, ja? Ja, ja vrijdag eh, gewoon gewerkt. Uh, S'avonds niks gedaan. Lekker chillen. Wanneer doe je wel wat? Eh, laten we het daar, niet meer over te hebben. Zijn vrouw zit er ook bij, dus die kan daarom, Ik kan niet alles zeggen. Oh ja. Oh, oh ja, ik heb <laughs> niks. Dus, niks jongen, ik, heb het mobiele nummer van je vrouw. Dus, ah, Laten we niks houden tussen aanhand. Ja, ja, en vandaag een, klein, een gaat lekker gegeten. En nu weer hier. Dus, eh, hoe, kan, hoe kan je nou zo makkelijk praten over je eigen feestdag? Zeg maar, je zegt, ja, ja, Dat, valt allemaal wel mee. Ja, mijn weekend, ja, ja, ja. Maar eigenlijk ja, hartstikke speciaal. De hele wereld en heel land staat, is voor jou aan het feesten nu, hè? En de rest van de Patrick, niet eh, de rest van de Patrick, hè? Nee, nou. ja. alleen jij. Alleen ik? Ja. Oké. Nou, <laughs> ja, we gaan straks maar eens even alle tradities even opzoeken van, eh, van St. Patrick's Day. Want ik eh, ben van mening dat Patrick straks toch die allemaal maar op één avond moet gaan uitvoeren. Ja, je gaat oh. echt een, een, een KUT-avond krijgen. Maar, dat was gisteren, hè? Gisteren was echt de, de, de, ja, de kutdag. Komt goed. nou, wat er allemaal zo nog meer gaat komen, dat hoor je natuurlijk zo weer. Eerst de uh, Chainsmokers, You Owe Tot zo. that the papers forgot. Every time I read them, I know I feed them, but I know they're painting, but they can't leave a mark. Cause my friends don't read the papers, and they don't really care if we're awesome or not. So every time I read them, I know I feed them, but I they wanna see me hang on the wall. You don't know me, don't you think that I get lonely? It gets dark inside my head. Check my pulse, and if I'm dead, you owe me. If you're lonely, don't you think you're on your own when it gets dark inside your head? Check my pulse, and if I'm to my face if you mean it Say it to my face but you won't I know I'm not losing, but I'm losing my mind Does anybody know what that's like? You don't know me, don't you think that I get lonely? It gets dark inside my head Check my pulse and if I'm dead know me. If you're lonely, don't you think you're on your own when it gets dark inside your head? Take my pulse, and if I'm there, you owe me. if I Dreamer, Dreamer van X-Bone Grosso. Ze stellen eigenlijk oh. nooit teleur, hè? Nee, nee Ik vind alle nummers eigenlijk wel prima. ze stellen nog steeds niet teleur. Als die mensen ooit een keer teleur gaan stellen, dan... Eh, ja, Zou je dat hier als eerste horen? Ja, dat, dat, dat zeker. Ja, dat, eh, dat denk ik wel. Ja, wij, wij als criticus... Eh, ja, je hoorde Dreamer van uh, x en Grosso. En daarvoor hoorde You Owe Me, uh, Chainsmoker en Sick Boy. Ehm, ja, jongens, het is bijna zover. Eh, ik, heb, ik zit even eh, ja over iets te denken. Ik heb ze even doorgenomen. En ik weet voor de... Uh, even voor de mensen die net inschakelen. Het is, het is St. Patrick's Day. Het is de, de dag van Patrick van Buringen. Hij heeft niet veel in zijn leven, maar hij heeft <laughs> een dag van <laughs> Ja, weet je, kijk, er zijn twee dingen hè, waar je heel, heel veel massa mee hebt. Is dat je ja, hier mag zitten en dat je een vrouw hebt. En dus dat je nog een volle bos haar hebt. Ja, Want kijk, Als je, je kan als je in de kamer kijken en dan is het niet zo. Nee, ja. nee ja. Waar, je het, waar je het niet moet hebben, heb je het wel. En waar je het wel moet hebben, is het er niet. hey, De ene heeft een koud hoofd, de andere een koude kin. Ja. <laughs> hey, ehm, even kijken, want eh, ja, het is natuurlijk St. Patrick's Day, dus dat betekent, eh, dat, dat, is een traditie. En eh, van wat ik weet, van vroeger nog weet, is dat je als je met St. Patrick's Day, dan moest je altijd in het groen, want anders mocht iemand jou knijpen. Echt? Ja. Ah. ja. Nou, Klopt. Kan je iets zeggen? Ik ben al genoeg geknepen, dus dat hoeft niet meer. Gisteravond tijdens niets doen ja, nee, klopt. <laughs> Ja, dat klopt. <laughs> nee, maar dat, dat is in ieder geval. Ehm, eh, dat, dat, dat was een van de tradities die ik mij nog kan herinneren. Ah. Oh. oh. Hallo. Oh. hallo. Ja. Oké, nee, nee ja, ik, moest heel, ik moet heel iets raars doen. Ehm, nee, maar dat is in ieder geval wat ik mij nog, nog kan herinneren. Dat, dat eh, sowieso. Ik dacht dat St. Patrick's Day altijd gewoon gelijk stond aan Koningsdag. Van ja, ga gewoon zuipen ben ook wel koning. Ja, soort van. Dat is het toch ook gewoon? Ja, nee, dat is het ook. Maar het is ook als je geen groen draagt, dan mag je elkaar knijpen. Maar in ieder geval, um, uh, in ieder geval e- even om eh, te kijken. Je hebt een aantal eh, tradities. Heb je. je hebt Irish, die, de Ierse muziek, de shamrock die, die, die heb je. Je hebt de snake corned beef, dat is eten. En je hebt de leprechaun. De dat is eigenlijk de eerste waarvan ik denk, daar kunnen wij wel wat mee. Daar kunnen wij Patrick wel wat mee gaan laten doen. Oh, ja, ja. Ehm, want oh. de, de dat is een kabouter. Hè? Dat is een oh, Iers kaboutertje. Dus eh, ik vind eigenlijk wel, dat het, ik vind het een goed idee als jij bijvoorbeeld bij uh, twee, drie, misschien wel tien kroegen... gewoon op je knieën gewoon naar binnen loopt. Is en, dan gewoon, en dan gewoon een biertje bestelt. Ja, dat vind ik ook. Goeie. Ja. Dat betekent dat ik minimaal 10 bier moet drinken vandaag. Ja, dat klopt. Nou, alsof je, alsof je daar ooit moeite mee hebt. <laughs> ja. ja, maar op deze manier wel. Nee, dat maakt niet uit. Nee, maar ik vind dat jij dan op, op, op, op je knieën naar de bar toe moet lopen en een biertje moet bestellen. Kijk, je moet het zo zien. Als je op je knieën loopt, ben je dus kleiner. Hè? Dus gaat de alcohol sneller naar je maag, omdat je kleiner bent. Klopt. Mijn benen zijn alleen korter. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> zeg maar, Wat je ziet is wat je ziet. Is luister, logisch denken hoeven wij hier niet aan te doen. Dat je het gaat doen, dat weet je. Je hebt het misschien niet gezien. Maar ik ben blond. Ja, en het is aan alles te merken. <laughs> jongen, jongen. Maar in ieder geval, de, lepper daar, kon, in ieder geval, daar konden we al wel wat mee. Corned ja, wat moeten we met corned moeten we doen? Ierse muziek, nou hè, we kunnen, er valt altijd wel wat te draaien in een kroeg. Yep. En de snake heb ik ook even over nagedacht. Oh, maar daar kunnen we ook wel wat mee. Ja, ah. daar kunnen we wel wat mee. Nee, daar kunnen we maar er, zijn, er zijn twee dingen die we dan, dan, dan, dan eventueel zouden kunnen doen, denk ik. Dat is die jij zou kunnen we doen. We hebben een stok nodig. En dan en dan ga je dat filmen en op de Facebookpagina van Euro Breakdown. Dat klopt. Wat een geweldig idee. Daar we nog niet aan <laughs> Of live. <laughs> oh shit, een stok. Is... Quinten, vertel jouw eh, versie van de stok even. Ja. Ik zal hier even kijken. Eh, er staat hier, St. Patrick heeft is op de, zeg maar bovenop een, een berg is hij gaan staan. En met alleen een houten stok aan zijn zij heeft hij alle slangen van Ierland verbannen. Dus ik vind dat, dat Patrick eigenlijk naar de hoogste plek van Zandvoort moet gaan. Met alleen een houten stok aan, ze zei. En alle slangen moet verbannen. Oké, ja, ik, ik dacht eigenlijk dat hij gewoon op zijn buik moest gaan liggen en dan gewoon zo <laughs> de, de, verlengde, de verlengde haltestraat zo door moest kruipen. Dat vind ik ook, nee, niet alleen gewoon de hele staan. Ja, dat hij gewoon de hele staat, gewoon zo... <laughs> Jullie zijn het goed, joh. Ja, nee, maar dat, die, die vond ik wel, wel leuk, weet je. Ik, eh, ja, ik, ik die niet goed. ik, word, ik word nooit verleul gezet. En dat, en, nee, natuurlijk niet. En dat wij er dan met een houten stok achteraan lopen. Ga weg, ga weg. <laughs> nee, Sint Patrick moet de slangen wegjagen. Oh, dan zijn wij de slangen. Ja, dan moeten jullie over de grond. Dan ga ik met mijn stok eruit. Ik heb excuus. Ik ben er niet vanavond, dus dat scheelt weer. <laughs> ik ben eh, oud. Ik kan dat niet. <laughs> Dan ik daar ook geen gekke dingen te ja, ja, maar ja, weet je, in ieder geval de, de kabouter en de slang... dat is het enige waarvan ik denk, van, daar kunnen we wel echt wat mee. Maar, maar kan het ook eh, vandaag? Want jullie, jullie kunnen allebei niet. Nou, wat we kunnen doen is dat we dit op een, eh, op een later tijdstip laten terugkeren. Ja, maar dan is er geen zin. Dat, dat maakt niet uit, in navolging van. Aha. Ja. Ah, Oké, net als uh, daten met Quintum na Valentijnsdag hij is ook nooit tevreden, die jongen. <laughs> Echt die Patrick, jongen. Ja. Ik snap negatief. niet hoe je dat met hem uit. Nee, ik, eh, ik, vind het zo negatief altijd. Dit. <laughs> Ah, ah, ah, Jezus. Maar dan oh. kan je ook eens een keer positief over Ja, Patrick, kun je ooit een keer... Ajax. Eh, wordt kampioen. Nou ja, als, ze, als ze niet met 5-0 verliezen, net zoals PSV heeft gedaan... <laughs> dan geef ik ze een hele, een, eh, een hele oprechte kans om, ja, om, om in te halen. Maar op dit moment staan ze nog steeds 7 punten achter. Dus, uh, komt, komt allemaal goed. Let nou maar dus- op mijn woorden. Maar eh, we gaan het meemaken. Jongens, het is eh, bijna half negen. Oeh. En eh, bijna half acht, sorry. <laughs> Zo, goedemorgen. Jij, jij loopt voor. Je bent ook een dagje ouder, hè? Ja. een jaartje, sorry. Een uurtje ouder. Een uurtje <laughs> ouder. Hij loopt een uurtje voor. Ja, mijn verjaardag, daar komen we straks ook nog op terug. Want er zijn natuurlijk, zijn natuurlijk weer een aantal dingen zijn er gebeurd. Maar, ik kon niet meer lopen. nou ja, ik had er wel moeite mee, kan ik je vertellen. Ik had wel echt zoiets van, waarom doe ik dit... Ik, ik heb er wel spijt van gehad. Dat vraag ik, maar me elke dag af. Ja, oké. <laughs> nee, ik, heb er, ik heb er echt oprecht spijt van gehad. Ik had echt zoiets van, ja, hè, waarom? Waarom? Waarom? Maar ja, waarom? Waarom? André heeft ook ooit al eens gezongen. Waarom? Waarom? Yes, het is weer tijd. Het is eh, half acht. Dat betekent dat wij gaan beginnen met de nummer 40 tot en met 30. Er liggen hier twee in een vouw, maar die ga ik lekker negeren. Op plek 40 nieuw binnengekomen deze week. Logic en Marshmallow met Everyday. Op plek 39 Raksu, Wyclef Jean en Naughty Boy. Staan op 39, eh, vorige week op 40. Op plek 38 hebben we Portugal The Man. Feed It Still stond vorige week op, nog op plek 39. BB Rexa, Florida Georgia Line, Meant To Be op plek 37. Op plek 36 nieuw The Change Smokers met You Owe Me. en Grosso, Trevor Gucci, Dreamer op plek 35 deze week. Vorige week nog op plek 32. En ja, we gaan in zo'n luisteren. Nieuw binnengekomen Hedy Steinfeld en bladbad met Capital Letters. Komt van jullie favoriete film af. En op plek... ja, <laughs> Op plek 33 hebben we Anne-Marie met Dan. En op plek 32 hebben we Camilla Cabello met Never Be The Same. 5 Seconds of Summer, Want You Back komt straks ook nog voorbij op plek 31. En F Let You Down op plek 30. Dat was de nummer 40 tot en met 30. Dan gaan we naar een eh, nummer van jullie favoriete film toe. Zoals ik dat net al eh, zo mooi heb aangekondigd. Met hoofdletters... Hele Steinveld. never dared to know myself. Can my heart be quiet? No. But then there was you. Then there was you. Yeah, then there was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. Telling the truth. Yeah. I got something to say now. Cause you told me that there's no way shallows. No, no. And I am going to get drunk with you. When we lie so still, but you're taking me places, holding me onto you. And we don't care who's watching us, baby. Then it was you. you came home to love. You had it good, you know. I stood by your side. I spent up so much time trying to make you happy. I don't think you ever could be happy. Maybe you should try some therapy. Maybe you should lose a couple homeboys. Give up on the homegrown. Look at me. Cause I need you to understand. Now, when you think of late nights with me, there I loved you, I loved you, I loved you. Ja, ik hou ook van iedereen hier. Nee, hield. Hield van iedereen. Ik oh, hield van iedereen. Ik hield ook eh, van iedereen. Ja, jongens, eh, eh, het, moment is aangebroken. Hey, ja. we, hebben natuurlijk de 30, 40 tot 30 net bekendgemaakt. We hebben nog een hele gevulde uitzending. Er komen nog hele leuke dingen voorbij straks. voor, voor Patrick hebben we al een aantal dingen hebben we al bedacht waarvan we denken van ja, weet je, daar, kunnen we eventueel wel mee uit de voeten. Gaat dat niet vandaag gebeuren? Moet dat ergens volgende week gebeuren? Maar afijn. Ah, mijn verjaardag eh, vorige week, eh, daarom waren wij er niet. Ja. Onder andere. Eh, daar is een boel losgekomen. <laughs> en een boel, een, een, een, grote onthulling gedaan. ja. Ja. En er, waren, er, was, er was één iemand die, die zat hier echt, die zat... Nee. Nee, dat is niet waar. Dat meen je. Hè? Of ja, eh, die, zit daar, die zit daar helemaal links van mij. Oh, ze praat niet. Nou, ze zegt alleen even niks. Nee, valt de hele microfoon een stuk. <laughs> Nee, eh, ja, wacht even, dan doen we even, even de, de filler even weg. En dan eh, tromgeroffel. Wacht even hoor. Kijk, kijken, kunnen we dat doen? Nee, doe maar niet. <laughs> Oké, nou... Mijn vriendin is zwanger. En Mike ook, tien maanden. Mike ook. <laughs> Zoals je klootzakken. <laughs> Gefeliciteerd Mike. Gefeliciteerd Mike. Dankjewel. Je gaat het niet van de luisteraars horen, maar wij zeggen het wel voor jou. Dankjewel, anders wel van 100 kilo Helga van de eh. speciale afdeling. <laughs> Ja, misschien eh, belt ze weer. weer, weer Ze luisteren altijd mee. Oh. Laten, laten, we het zo <laughs> nou. zeggen. Dus dat betekent dat wij weer straks de stekkers <laughs> uit de telefoon mogen trekken. Ja, maar eh, mijn, eh, mijn vrouwtje is zwanger voor de tweede keer. Dus dat betekent dat eh, de, de bloedlijn van de Bulleze vriendelijk en vrolijk wordt doorgezet. Helaas. <laughs> ja. Nog meer. Aha. Juist. Wat hoop je, Mike? Wat hoop ik? Ehm, allereerst dat het gezond is. Dat, dat, dat sowieso. Dat, dat snappen we. Maar eh, ja, lichamelijk geloof ik wel dat het gezond zal zijn. Maar mentaal, eh, als ik naar mezelf kijk, dan is dat wat <laughs> meer. je dat het een jongen of een meisje Ik heb stiekem wel dit keer de voorkeur voor een jongen. Dat, heb ik wel. Ik, ik, ben samen gamen. Ja, ik, ik, ben super, ik ben super blij met mijn dochter, weet je. Dat vind ik helemaal geweldig. Daar ben ik echt hartstikke trots op. Het is ook echt een leuk meisje. Leuk ja. Het is echt, ja. een, echt, echt schat van een meisje. Zeker. En eh, dat, eh, ja, wat, ja ik, ik vind eigenlijk wel dat... Uh, ik, ik, hoop, stiekem hoop ik echt wel een, een jongetje deze keer. Dus ja, wie weet. Nee, dat lijkt me ook een, een, leuke combi. Ja, <laughs> ik zie jullie elkaar aanvallen. Ja, Patrick die heeft weer rare gedachten. Ja, ik, daar ga ik niet op Nee, doe dat maar niet, Patrick. Of, nee. Anders dan moet je knijpen. <laughs> ik heb een groene onderbroek aan. Dus jongens, jongens, jongens. <laughs> nou, dat is dus wel zo. Als jij iets groens aan hebt en jij wordt geknepen... dan mag jij twee keer terugknijpen. Yay! Laat zien dan. Laat nu het bewijs zien. Jij wilt zeggen dat je een G-string aan hebt. Of <laughs> Ja. Laat zien dan. Dus, ja, maar dat, dat, dat, heb ik, dat heb ik geleerd in een kinderserie. En ik weet niet of jullie die nog kennen. Dat heet eh, Angela Anaconda. Dat was die uh, eh, 2D-tekenfilm eh, was dat vroeger. Moeten jullie maar eens gaan opzoeken. Angela Anaconda. Als dat je dat is ziet, echt heel oud. Heel oud. Is dat de tijd dat schermen nog ongeveer even groot waren als de studio? Eh, nee. nee. Nee, nee, Toen was wel al eh, het vuur uitgevonden. Maar... Uh... Eh, <laughs> nee, hij, twee kanalen, hè? Twee kanalen. Hij, hij, hij is heel oud. Uh, hij was mintgroen, dat telt niet. <laughs> dus we, Gaan, in ieder geval, we gaan zo nog even wat, wat nieuws erbij pakken. of, of heb jij nog wat, nog wat zo op de proppen? Ja, jij had net wel iets eh, openstaan voor. Ja, ik heb mij. nou geen muis. <laughs> Eh, oh, Oké, ja, hier. hier. Hier, is de muis. Terwijl, ik ga eh, je nou wat interessants vertellen. Oh god. En dat is... Oh jee. <laughs> oh Dat Dua Lipa meer shows aan het strappen is. Wat? Ja. Serieus? Ze heeft opnieuw oh. twee optredens bij Bruno Mars moeten strappen. De Britse is nog niet hersteld van het trekken van haar verstandskiezen. Oh die eerder deze week noodgedwongen moesten worden verwijderd. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat ze twee shows in Brisbane moest laten schieten. Lipa zou zaterdag terugkeren in het voorprogramma van Bruno Mars. Maar inmiddels is duidelijk dat ze ook deze twee shows in Sydney moet laten schieten. Hm. Op dag drie voel ik de meeste pijn ooit na de tandoperatie. Ik ben er helemaal klaar mee voor dit stopt. Eh, maar ik ben gelukkig met zulke geweldige vrienden die voor me zorgen, me wekken... en ervoor zorgen dat ik mijn antibiotica inneem... Eh, soep voor me maken en zorgen dat mijn icepacks worden afgewisseld. Nou, ze heeft het wel goed. Oké. Ja. Nou Dua Lipa treedt dus wat minder op. Eh, dat is eh, ja, zeer, zeer dieptisch. Want ja, nu we het toch over Dua Lipa hebben. Ik heb natuurlijk de lijst weer, weer door, ben doorgespeeld afgelopen week. Maar zij staat met New Rules staat zij niet meer in eh, de Euro Breakdown lijst. Wat New Rules, dat is al eeuwen geleden. Ja, dat weet ik. Maar alsnog, hij heeft er wel een hele tijd in gestaan. En hij staat I Don't Give a Fuck erin. Die staat er nog steeds in. En waar die staat, dat hoor je straks in het tweede jaar. Ja. Ah. <laughs> Ik wist helemaal niet dat ze, dat ze in het voorprogramma van Bruno Mars zat. Ja, nou ja, populair genoeg, dus dat geloof ik wel. Hey, eh, we gaan eh, naar een, eh, een ja, wat nieuwere versie toe van... want we hadden vorige keer hadden we Maroon 5 hadden gedraaid met Wait. Ik heb ook een paar nummertjes erbij gepakt... waar een iets andere versie van is gemaakt. Dus ik heb nu Wait en dan heb ik A Boogie With The Hoodie... Oh, heb ik voor jullie klaarstaan. Dus ik, ik, ik, heb hem zelf nog niet geluisterd. Dat is wel nog steeds een officiële versie. Nou, ik ben benieuwd. Ik weet het niet. Maar jongens, Maroon 5, A Boogie with a Hoodie, wait. Dirty looks from your mother Never seen you in a dress that color, no It's a special occasion Not invited, but I'm glad I made it Oh, let me apologize I'll make up, make up, make up, make up for all those times Your love lose. I'm begging, begging, begging, begging, begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? Cause I wanna be with you. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this, so let me apologize. Yeah. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. All those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging thinking out loud all day. Don't let me down, can't live without my babe. And she wanna leave, but I think it's easier if you let me be. You should come and see me, girl. Just think about it, girl. You should know I still think about you, yeah. I know you into diamonds, I can tell you everything defining you. But I'm like, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? just wait. Come here, please, cause I wanna be with you. Wait, can you turn Can you turn Just wait. Can this off? Just wait. you come here, please? Cause I wanna be with you. This is the Euro Breakdown. In your eyes, there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Water, do want? Don't make me choose. je hoorde Wolves. En ik hoorde hier net iets waar ik echt heel erg van schrok. Ik, ik hoor op een gegeven moment... Eh, eh, je moet het zo zien, hè. In de studio heb ik een bepaald zicht zie ik bepaalde dingen en ik hoor op een gegeven moment... Ja, 117 kilo! <laughs> en ik zie op een gegeven 170 eh, kilo. En ik zie, en ik zie alleen maar op een gegeven moment... Uh, zie Quinten helemaal aangespannen met zijn buik zo... Nee, joh. naar, naar Patrick staan. 170 kilo, pik! 170 kilo! <laughs> Dat moet je, moet je begrijpen dat dit best wel... Dit is best wel raar. Dit is, dat, is, dat, is, wat ik zie. En ik, ik alleen maar 20 kilo. Ik denk, het zal wel. En ik kijk, 170 kilo, Pink! <laughs> Dat is niet waar, joh. Nou, als dat niet waar is, wat is het dan wel? Vertel. Ja, ik, je mag het even kort toelichten. Nou ja, ik zal het uitleggen. Patrick die denkt dus, toen ik de foto liet zien... dat ik mhm. een stang had met 170 kilo eraan... dacht hij dat ik 170 kilo bank drukte. Dat is niet waar. Dat kan ik niet. <laughs> Slappeling. Ah. ah. Maar vervolgens leg ik aan hem uit. Het is een soort, het is voor je onderrug. En in plaats van dat je een hele beweging doet, doe je maar een klein stukje pakken. Waardoor je alleen je onderrug pakt. En daardoor kan je het zo zwaar doen. Oké, oké, okay. point taken, Ja. Maar dat was het dus eigenlijk. Ja, nou maar, het zag er voor mij nogmaals het zag er heel raar uit. Nog wel even bij 170 kilo. 170 kilo pik! dat, is dus wat ik... Dat, hè, ik, dat was jij toch, Mike? Nou ja, nee. Nee, ik, <laughs> nee, ik, ik, ik, mag eerlijk zeggen, ik heb... Eh, eh, eh, hoe zeg je dat? Ehm, ehm, ja, oh, ja. <laughs> ja, jongens, ik ga dit niet eens meer proberen uit te leggen, jongen. Echt waar. Echt gewoon stelletje, stelletje, stelletje. Griebel, grabbel, grabbel. Echt. Je haalt ze bij een programma, weet je, geeft ze een kans om iets meer te worden dan alleen gewoon... te worden dan de enige echte. <laughs> Ja, wij zijn de enige echte gewoon, weet je? de enige echte. <laughs> Jongens, hij was wel lekker getuind. Hey, de nummer 30 tot en met 20 en nu. Uh, dat is NF Let You Down, staat op plek 30. Stond vorige week op plek 27. Cashmere Cat, Major Laser Tory met Miss You op plek 29. Imagine Dragons Next To Me op plek 28. Maroon 5 Wait op 27. En Selena Gomez met Wolves op plek 26. Op plek 25 hebben we Post Malone featuring 21 Savage Rockstar. En op plek 24 Hoizo. Eminem featuring Ed Sheeran met River. Justin Timberlake Filthy staat op plek 23. Troye Sivan My My My op plek 22. Rita Ora op plek 21 met Anywhere. En Keys and Crates hoor je natuurlijk straks in het tweede uur met Toilet met Music to My Ears. Staat op plek 20, dus om half 9 pakken we weer door. En dan gaan we van 20 tot en met 10. En uiteindelijk van 10 tot en met 1, 1, 1, 1. wat in het tweede uur eh, hebben we natuurlijk eh, nog genoeg te doen. We zitten nog een beetje in twijfel of we nou eh, dan wel... Eh, in ieder geval, je moet ik maar weten gaan spelen. Of dat we eh, eh, ja, wat anders gaan doen. Want dat andere, dat weten we nog niet. We weten wel dat we straks even de gekuiste versie van Quintens dating, daten gebeuren mee kunnen nemen. Of wil je dat nu doen? We hebben nu nog even een ah, paar minuten we kunnen Even, doen, even gauw tussen neus en <clears throat> lippen door. door. <laughs> nou, Come with me if you want to bang. Ik <laughs> bang. <laughs> Ja, dat nou, kan ik erover vertellen? Ja, ik heb nog, ik heb nog geen dates gehad. Want voor de mensen die, die, die het gemist eh, hebben, want wat hebben we... Eh, nou? de, allerliefste, de allerliefste Mike en Patrick hebben voor mij een, eh, een avond georganiseerd... waarin mensen een, een, date met mij zouden kunnen organiseren. Even mhm. tussendoor, geen cyberbullying? Nee, geen, geen cyberbullying. <laughs> Geen cyberbullying. En, nou ja, Helga was heel erg blij met ons. Daar eh, kwamen twee meiden uit. En uiteindelijk heb ik daar nog geen date mee gehad. Omdat ik, ja... Ja, hoe leg ik dat uit? Ja, ik, eh, je bent al op gesprek geweest, hè? In ieder geval, jullie hebben al lekker met elkaar gebabbeld. en, voor eh, mij kwam het eruit dat ik er <laughs> nog niet... Oh, dat ik er nog niet, nog niet klaar voor was. Dus ik, ik wacht het nog even af en dan... Ja. ja. Okay. nu even rustig gaan focussen op werk, want ik sta ook voor voor Het klinkt echt... Nee! <laughs> het, klinkt, zeg maar, het klinkt veel te oudbollig zo. Maar, zeg maar ik sta nu echt voor een belangrijke keuze in mijn carrière. Voor met mijn stage. Ik kan okay. daar gaan werken als ik daar goed mijn best doe. Nou, ook belangrijk. Dus eh, ik probeer me daar nu erg op te focussen. En als er dan iets op mijn pad komt, dan zie ik het zelf wel. Maar ik negeer hem ook op dit moment. Eh. Ik kijk hem niet meer aan. Ja, ja, ja. Get to the bank, chappa. <laughs> <laughs> nee. nee, maar jij hebt dus, eh, we hebben twee dates hebben voor Quinter uitgevoerd. Ja, want Quinter die, dat, begon natuurlijk, hij was nogal eenzaam. Hij zei op, uh, op Valentijnsdag, zei hij van, ja, ik ben verdrietig. <laughs> Jij loopt niet leven die deur uit, maar je zo door. Kijk uit, of ik haal het Haarlems Dagblad erbij. Oeh. Oeh. Ja, dat leg ik nog wel een keer uit. <laughs> Nou, oké, maar ga maar verder. Nee, maar Quinten die was een beetje, was een beetje eenzaam. Die zegt, ja, wat, wat, moet ik nou gaan doen op Valentijnsdag? En toen zijn wij eigenlijk op het idee gekomen om gewoon een datingshow dan te, <laughs> te, beginnen. Dus ja, Quinten heeft daar twee hele leuke meiden leren kennen. Eh, voor de rest wel vriendschappen voor het leven gesloten. En ja, de mooie hmm. ervaring en de herinnering blijft. Ja, ja zeg ik dat zo goed? Ja, dat zeg je heel prachtig. <laughs> Dus ja, dat betekent dat we toch maar, je moet het maar weten, moeten gaan spelen volgende, voor het volgende uur. Eh. <laughs> toch maar wel. Ja, we, hebben jou, we hebben jouw pijn en eh, ziel en pijn hebben wel blootgelegd. Dus ja, dan moeten we ander leedvermaak zoeken. Ja. En eh, even, even voor mijn herinnering, voordat we straks eruit knallen en dan door naar het tweede uur. Wie heeft er de laatste, je moet het maar weten, gewonnen? Want ik weet het niet meer. Ik ook Wij? niet. Ik heb geen idee. Oh nee, wij hebben verloren. Ja. ja, nee, dat was, jullie moesten tegen de dames. De dames oh, hebben gewonnen. Oh, kijk toch de... Waarom, waarom begin je daarna weer over dan? Ja, nou ja, omdat jullie... Ik had het eh, helemaal weg, weggegooid in mijn gedachten. Ik heb het helemaal verdronken. Mhm. Mhm. Verdronken? Ja. <laughs> Oké. ik weet er niks meer van. Ja. En nou begin jij er weer over? Ach, ach, ach, ach, ach, ach, Weet je wat, misschien dat Ed Sheeran en Eminem er nog een andere draai aan kunnen geven.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 All oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. So let the river run.